Vijf uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Dat zegt de Europese antiterrorisme-coördinator de Kerkhoven in de Belgische krant De Morgen. Hij zegt dat het systematische afkraken van inlichtingendiensten na een aanslag onterecht is. Het probleem ligt volgens hem bij de analyse van de gegevens. Het is bijvoorbeeld moeilijk vast te stellen als er 20.000 radicale personen zijn geïdentificeerd, zoals in het Verenigd Koninkrijk, met welke criteria die groepen moeten worden ingedeeld. En vanaf vanaf welk moment die informatie met andere lidstaten moet worden gedeeld. Hoewel hij eraan twijfelt of de deradicalisering mogelijk is, vindt de coördinator dat Europese lidstaten moeten inzetten op een programma waarmee wordt geprobeerd geradicaliseerden in ieder geval van geweld af te houden. Vertrekkend PvdA-voorzitter Spekman vindt dat mensen zijn opgehitst tegen de nieuwe burgemeester van Arnhem, Ahmed Marcouche. PVV-leider Wilders en voorman Baudet van Forum voor Democratie zijn daar volgens Spekman mee begonnen. In het radioprogramma Kamerbreed zei hij dat de twee elkaar op Twitter probeerden te overschreeuwen dat het een schande was dat Marcouche burgemeester zou worden. Bij zijn installatie gisteren, Marcouche installatie, riepen drie actievoerders van de anti-islamitische actiegroep Pegida dat Marcouche weg moest. De president van Kenia heeft in een live-uitzending op televisie gezegd dat Kenia een probleem heeft met rechters. Ook vroeg president Kenyatta wie de rechters eigenlijk had gekozen. De president is boos omdat het Hoge Rechtshof gisteren besloot de verkiezingen van vorige maand ongeldig te verklaren. Kenyatta won die verkiezingen en zou nog een termijn aanblijven, maar nu moeten inwoners van Kenia opnieuw naar de stembus. En Sam Ome is afgestapt in de Vuelta. De renner van Sunweb is ziek en besloot in de 14e etappe na anderhalf uur de handdoek in de ring te gooien. Ome stond 13e in het klassement op bijna vijf minuten van leider Chris Froome. Het weer, afwisselend wolken en zon, in het binnenland een paar flinke buien.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 Zon, zee, zandvoort en zomerhit. I'm lying goes too far. why. The fatal attraction is where I'm at. There's no escaping. op 106.9. Straks meer. Maar nu eerst het NOS